Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De landen in het West-Afrikaanse samenwerkingsverband ECOWAS... lijken het eens over het moment van militair ingrijpen in Niger. De dag staat al vast. Ze maken alleen niet bekend wanneer dat is, zijn woordvoerder. De West-Afrikaanse landen grijpen liever niet in... maar de koepplegers zeggen niet te zwichten voor druk van buitenaf. Een interventie in Niger zal volgens het samenwerkingsverband snel en van korte duur zijn... met het doel om de rechtsorde in het land te herstellen. Een vrouw die verbleef in een dakloze opvang is vanochtend doodgevonden in Terneuzen. De 25-jarige vrouw is waarschijnlijk om het leven gebracht door een man... die ook bij de dakloze opvang stond ingeschreven. Dat zegt de politie. De twee kenden elkaar, maar wat zich precies heeft afgespeeld... weet de politie nog niet. De bewoners van de dakloze opvang zeggen enige tijd geschreeuw gehoord te hebben. Een tijd later zagen ze de man. Ze vonden dat hij een verwarde indruk maakte. Japan, de Verenigde Staten en Zuid-Korea hebben het handelen van China in de Zuid-Chinese zee in een gezamenlijke verklaring veroordeeld. De verklaring die werd ingezien door persbureau Reuters komt naar buiten tijdens de historische top in het buitenverblijf van de Amerikaanse president Biden. Het is eerst dat de politieke leiders van de drie landen samenkomen. Het moet de relatie tussen Japan en Zuid-Korea verbeteren. Japan heeft Zuid-Korea begin vorige eeuw tientallen jaren gekoloniseerd en uitgebuit. In de haven van Vlissingen is 469 kilo cocaïne gevonden. De drugs hebben een straatwaarde van 35 miljoen euro... en werden aangetroffen bij transportbedrijven. Die zouden niets met drugshandel te maken hebben, zegt de douane tegen Omroep Zeeland.